De Kamer. Reparatie van de economie verdraagt geen uitstel, zei hij. Dit voorjaar wordt het begrotingstekort volgend jaar teruggebracht naar 2,7 procent. Met de maatregelen uit het akkoord zijn 12 miljard aan besparingen gemoeid. De meeste maatregelen uit de miljoenennota waren al bekend. Afgesproken zonder meer dat de AOW-leeftijd volgend jaar al omhoog gaat. Verder gaat het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent en stijgt de accijns op alcohol en tabak. Hypotheekrente mag bij nieuwe gevallen voortaan alleen worden afgetrokken als er wordt afgelost. En de onbelaste reiskostenvergoeding die wordt afgeschaft. Maatschappelijke organisaties reageren verschillend op de plannen van het demissionaire kabinet. De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en de boerenorganisatie LTO Nederland zijn tevreden dat het begrotingstekort in 2013 onder de 3% blijft. Ze vinden dat een nieuw kabinet geen nieuwe lastenverzwaringen moet opleggen ondernemers willen net als de bonden af van de forensenbelasting. De FNV vindt verder dat aantasting van de bescherming van het ontslagrecht moet worden teruggedraaid. Voorzitter Heerts pleit voor een nieuwe sociale agenda voor de komende jaren. Ook het CNV wil dat het belasten van het woon-werkverkeer wordt teruggedraaid. De bond roept de politiek verder op de lasten van de economische crisis eerlijker te verdelen. Ander nieuws. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten wil dat advocaat Bram Moskovic een jaar wordt geschorst. Daarvan zou een half jaar voorwaardelijk moeten zijn. Dat betekent dat Moskovic een beroep een half jaar niet zou mogen uitoefenen. Volgens deken Kemper is Moskovic ongeschikt voor het vak van advocaat, omdat hij stelselmatig lak heeft aan zijn cliënten en aan de regels van de beroepsgroep. De Orde van Advocaten zegt dat de strafpleiter grote sommen contant geld als betaling heeft aangenomen. De uitspraak in de tuchtzaak volgt op 30 oktober. Het weer vanavond overwegend droog, maar vannacht aan de kust weer buien. Ook morgen overdag veel buien met af en toe zon. Het wordt morgen 15 graden. Dit was het en...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 Oh, draw the words from my lips, put me on a ship, I will go. I will go. will go what you like. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. Some people call. ook op internet.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 De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland zijn tevreden dat het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% blijft.